Vijf uur. Jan van der Putten bij het NOS-journaal. De pianostemmer uit Tricht, die een dominee uit Renoy neersloeg... is veroordeeld tot één jaar cel en tbs met dwangverpleging. De eis was acht jaar en tbs voor poging tot moord. Volgens de rechter is dat laatste niet bewezen... en daarom valt de straf lager uit. Ruim een jaar geleden sloeg de pianostemmer de dominee in haar eigen kerk neer met een hamer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is nu halfzijdig verlamd. Het motief van de pianostemmer is nog steeds niet bekend. De man uit Tricht heeft steeds volgehouden dat hij onschuldig is. Het kabinet vindt een Europees leger veel te ver gaan. Dat heeft minister Beijdenveld in de Tweede Kamer geantwoord... op kritische vragen van de PvdA over uitspraken van minister Ollongren. Die zei gisteren op een campagnebijeenkomst... van de Deense zusterpartij van D66... dat de veranderende verhoudingen in de wereld het noodzakelijk maken... om naar één Europees leger te streven. Beideveld benadrukte vandaag dat het kabinet... en dus ook minister Ollongren nog steeds tegen een Europees leger is. De man die vorig jaar een aanslag pleegde op de spelersbus van Borussia Dortmund... is veroordeeld tot 14 jaar cel. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. De man van 29 liet in april vorig jaar naast de bus drie bommen ontploffen. Een motoragent en Borussia-speler Mark Bartra raakten gewond. Het Duitse Openbaar Ministerie had een levenslange gevangenisstraf geëist. Tijdens de rechtszaak gaf de man toe dat hij de maker van de bommen was... en dat hij ze heeft laten ontploffen. Hij zei dat het nooit de bedoeling was om iemand te vermoorden... en dat hij alleen mensen angst wilde aanjagen. Tientallen pompstations van Shell zitten zonder benzine of diesel. De oliemaatschappij heeft problemen met de levering van de brandstoffen... en dat komt door de lage waterstand van de Rijn. Schepen kunnen daardoor vanuit Duitsland minder brandstof vervoeren... naar een depot in Arnhem. Het weer bewolkt vooral in het noorden soms wat zon. Het is 3 tot 6 graden. Vanavond in Zeeland kans op wat regen.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 Dit zijn de uitzonderingen. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muiden en Hilversum-Noord. 12 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Dan loopt het vast bij Alkmaar tussen Akersloot en Heilo 6 kilometer. Dus ook een kwartier extra. Op eh, de A10, de A10 West en de A10 Noord in de richting van Zaanstad.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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.